Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De campagneleider van de AK-partij in Nederland zoekt naar een andere plek... waar de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zaterdag kan komen praten met Turkse Nederlanders. Volgens de campagneleider wordt er gekeken naar plekken buiten Rotterdam. In zowel Duitsland als Nederland zijn de afgelopen dagen campagnebijeenkomsten van Turkse bewindslieden geschrapt. Die willen campagne voeren voor het Turkse referendum op 16 april. Die gaat over een grondwetswijziging waarmee president Erdogan meer macht zou krijgen. In Amstelveen hebben meerdere mannen met bivakmutsen een man uit zijn auto getrokken en in een andere auto geduwd. Daarna zijn ze met het slachtoffer weggereden. De politie spreekt zelf nog niet van een ontvoering, maar gaat er wel vanuit dat het echt is en dat het niet om een grap gaat. De politie is op zoek naar getuigen. In een asielzoekerscentrum in Leersum is vanmiddag een bewoner neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hadden twee bewoners ruzie. Volgens RTW Utrecht zijn er twee verdachten opgepakt. Het Openbaar Ministerie in België heeft zeven jaar cel geëist tegen Frank Masmeijer. Dat meldt RTL Boulevard. De oud-NCRV-presentator wordt verdacht van de smokkel van ruim 400 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De partij was verstopt in een lading bananen uit Zuid-Amerika. Masmeijer woont nu in België. Hij werd in 2014 opgepakt en is nu op voorwaarden vrij. De oud-showmaster spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Er kan ook wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het nagenoeg overal droog. De zon schijnt af en toe, er staat weinig wind en het wordt ongeveer 11 graden.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 Nog tot en met 8 uur. turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. on. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now Jorden John Legend en Love Me Now. Welkom bij het tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Met zometeen nog de evenementen en de top 5 films. Ik heb misschien wel even een leuk nieuwtje. Want eh, vanmiddag hebben het uh, Nederlandse DJ-trio Chris Cross Amsterdam... met het nummer Are You Sure de grens van 20.000 exemplaren gepasseerd... en verkreeg daarmee een gouden plaat. Let's play. put your hands on me dus Chris Cross Amsterdam. Met Are You Sure? Ze hebben vanmiddag eh, dus een eh, gouden plaat gekregen, zoals ik net al vertelde. Omdat ze dus 20.000 exemplaren van dit nummer hadden verkocht. Ja, het is weer tijd voor de evenementen. Eigenlijk moet ik zeggen evenement. Wat nog zelfs pas volgende week zondag is. Ook in 2017 is Automax Street Power weer terug op de kalender voorlopig datum, eh, of nou ja, dat is inmiddels zeker, is 19 maart. Het wordt weer genieten van Toyo Tires, eh, Time Attack, Street Legal, drag races op de 402 meter, driftshows en een volle showpark. Automax Schietpower staat nu gepland als een eh, volledig weekend indien de Eurotime Attack Challenge in dat weekend gaat plaatsvinden. Nou ja, en dat gaat dus plaatsvinden. Dus dat wordt weer genieten. Automax Street Power kent een eh, gevarieerd programma waarbij fans een eh, snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Naast de aanwezigheid van eh, verschillende merkenclubs wordt er ook een baanvel gestreden tijdens de Toyer Tires Time Attack en de Street Legal Drag Race Shootout. Meer informatie tref hieronder aan en op de website van het evenement automaxstreetpower.nl. We gaan luisteren naar de Army van Buren. and I Need You. She walks on late at night and she says flexen met team. Je baby komt de druk, dus ik tender. Tempo, elke dag van de kalender. Ja. Kom me meeten in die spot, want ik ben er. Allemaal maar de snelheid, is goed dat je remember. Nog steeds met Fransen, we wegen achter. Ik laat politie op de wegen achter. Ik door rappers, ze zijn geen verdachten. Jij hebt bitches voor het kiezen, ze heeft geen instanten. tanden. Toto verloren op een badje. Kwam thuis, had oorlog, geen patatje. Ze weten van me, ben die elegante En ik heb flow zat, bro, je mag ze lenen van me. Alles hier is tempo, kan niet lang met je praten. met je praten. Tempo, tik-tak, tik-tak, tempo. Pasta, tempo, flip. Snelle jongen, ben op doorgaan. Tempo, je praatjes geef ik geen gehoor aan. Tempo, snelle jongen, ben op doorgaan. Tempo, je praatjes geef ik geen gehoor aan.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 Ook al de mannelijke Adele genoemd met Skin. En daarvoor je Sean Paul en Dua Lipa. Met No Lie. Het is tijd voor eh, de top 5 films. Op nummer 5 deze week staat de eh, Batman. Die is voor 6 jaar ouder drie plekken gezakt. Op nummer 4 Heide Figures voor 12 jaar en ouder. Deze is uh, nieuw in de top 5. Op nummer 3 Bleef hetzelfde, daar is trouwens ook een liedje van. Voor 6 jaar en ouder, Tuintje in mijn Op nummer 2 één plek gezakt voor 16 jaar en ouder en dat is Logan. Op nummer 1 staat... Nieuw in de top 5. Daarmee de snelste stijger. Voor 12 jaar en ouder. Skong Girls Island. Dan gaan weer verder met de muziek. Dit is Shakira. En Chantaye. Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí.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 En daarvoor nog zelfs Sia met Never Give Up. Zometeen hoor je Hear Me Now van Alec en Bruno Martina. Daarna hoor je Kensington met Sorry. It is Hear Me Now. If you get to hear me now know you be stronger shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. to hear me now. All the get to hear me now. If you get to hear me now. your body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Come take me on the night, na na na na na. Don't wanna go out, na na na na na. Come take me on the night. Dit is Sarah Larsen met I Would Like. ga nog één nummer voor jullie draaien. Dan eh, ben, ik er volgende week weer. Zometeen hoor je Alternative FM met een eh, ja, toch wel speciale gast. En dit is eh, Machine Gun Kelly en Bad Things. Ik zeg tot volgende week. can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you. So good, so good. that you can't explain it. What can I say? It's complicated. Hey. Nothing's that bad if it feels good. So you come back like I knew you would. And we're both wild, and the night's young you're my drug. Breathe you into my face, numb. Drop it down to that bass drum. I got what you dream about. Nail scratching my back tat. Eyes closed when you scream out and you keep me in with those hips. While my teeth sinking those lips. While your body's giving me life and you suffocating my kiss. Then you said, I want you pain. And I love the way that your breath loves me like Novocaine. And we are always high. Keep it strange. Okay, yeah, I'm insane. But you the same. Let me paint the picture. Oh, couch by the kitchen. Hey, nothing but your heels on. Losing all religion. You're my pretty little fiction. And I'm that voice inside your head that keeps telling you to listen to all the bad things I say. And you said, I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, so I And when we touch, I'm shivering. And no one has to get it, just you and me. Right. Cause we're just living between the sheets. I want you forever, hey, even when we're not hey, together. Yeah, scars on my body so I can take you wherever. Like, I want you hey, forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down.